Dik de Hark met het NOS Journaal. Duikers hebben in het cruise cruiseschip Costa Concordia vier lichamen gevonden. Volgens autoriteiten kan het nog wel even duren voordat de lijken zijn geborgen. In totaal zijn er nu 21 mensen gevonden. Er worden nog 11 passagiers en bemanningsleden vermist. Het cruiseschip kapseisde op 13 januari voor de Italiaanse kust... toen het te licht langs de rotsen bij het eiland Giglio voer. De kapitein van het schip wordt verdacht van dood door schuld. Bijna een kwart van de bouwvakkers heeft buiten moeten doorwerken tijdens de afgelopen vorstperiode, terwijl ze zelf liever waren gestopt, blijkt uit een enquête van de FNV. Bouwvakkers hebben bij een gevoelstemperatuur van min 6 graden Celsius het recht om buiten te stoppen met werken. Zogenoemde vorstverlet is vastgelegd in de CAO. Verder blijkt uit de FNV-enquête dat grote bouwbedrijven zich gemiddeld beter aan de regels hielden dan kleine aannemers. Automobilisten kunnen in Frankrijk een bekeuring van 1500 euro krijgen als ze een flitspaalverklikker in hun navigatiesysteem hebben. Sinds vorige maand is in Frankrijk een wet van kracht die software verbiedt die de locaties van flitspalen en andere snelheidsmeters laat zien. De ANWB raadt automobilisten aan om de flitspaalsignalering van het navigatiesysteem te verwijderen. Het uitzetten van het apparaat of de functie is niet genoeg. Volgens de ANWB zijn er minder strenge of soortgelijke regels van kracht in België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. In de Argentijnse stad Buenos Aires zijn zeker 340 mensen gewond geraakt bij een botsing in een treinstation. Veel mensen liepen kneuzingen op. De trein botste tijdens de ochtendspits met 20 km per uur tegen het stootblok. Argentijnse minister van Transport meldt dat er nog mensen bekneld zitten tussen de wrakstukken. Mogelijk zijn er ook doden gevallen. Het weer bewolkt en af en toe zon bij een temperatuur van een graad of 9. Vanavond vanuit het westen regen en veel wind. Morgen wisselend bewolkt. Het is maar 10 tot 12 graden. Dan behoorlijk zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vielen bij Utrecht op de A12 richting Arnhem. Tussen knoop het Oude Rijn en knoop het Lunette 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk en een kapotte auto eerder vanmiddag. Op de A27 bij knoop het Lunette. De weg is daar wel weer vrij. Bij Rotterdam loopt het in beide richtingen vast op de A16 bij de Van Brienenoordbrug. Want de brug is even open geweest. Tot zover de verkeersinformatie.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 Waar tekst moest komen, al dat soort dingen. Dat is later natuurlijk gewist. Maar het leuke is dat de man zich dus uh, eh, gromelijk <laughs> vergist in het aantal maten. Want na 300, 344 eh, gaat hij ineens op 335 over of zo. <laughs> hij vergist zich dus gewoon. Dat is eh, ook een van die rarities. En de opname die u nu net voor het nieuws hoorde, dat was eigenlijk precies de andere kant. Eh, wat u daar hoorde, die gitaren en zo, die zijn later nooit meer terug te vinden in de, in de, op de, op de uiteindelijke productie. Eh, al die, die of, of ze zitten er wel, maar ze zijn heel ver naar de achtergrond gedrongen. Maar dit, dit hoor je dus op de plaat bijna niet. die, die, die, die ritmegitaar en die, die marimbaatjes en zo die voor het nieuws hoorden. Dus het was leuk om even beide kanten te horen. De basistrack met alleen bas en drums erop. En daarna natuurlijk die orkestpartij die eigenlijk in het geweld totaal niet meer terugkomt. we gaan verder met de LP. En daarvan draaien we nu Thunderchild. The steamer began to move slowly away, but on the landward horizon appeared the silhouette of a fighting machine. Another came, and another. striding over hills and trees, plunging far out to sea and blocking the exit of the steamer. Between them lay the silent, grey, ironclad Thunder Child. Slowly it moved toward shore, then with a deafening roar and whoosh of spray, it swung about and drove at full speed towards the waiting Martians. There were ships of shapes and sizes scattered out along the bay. I thought I heard her calling As the steamer pulled away as she came Brought a mighty metal warlord Crashing down in sheets of flame Sensing victory was nearing Thinking fortune must have smiled Evil's gone black smoke, but the ship sped on, cutting down one of the tripod figures. Instantly, the others raised their heat rays and melted the Thunder Child's valiant heart. cleared, the little steamer had reached the misty horizon and Carrie was safe. But the Thunder Child had vanished forever, taking with her man's last hope of victory. The leaden sky was lit by green flashes, cylinder following cylinder, and no one and nothing was left now to fight them. The Earth belonged to the Martians. War of the Worlds, daar zijn we mee bezig vandaag. En we hebben het al eens, eh, de LP al eens een keer eerder gedraaid. Eh, een paar jaar geleden. Eh, anderhalf jaar geleden, denk ik. Maar Maurice en ik vonden het allebei leuk om gewoon eens een hele uitzending aan dit fantastische muziekproject uit 1978 te, wijden, te wijden, om het zo maar te zeggen. Um, ehm, the War of the Worlds is natuurlijk gebaseerd op dat boek uit de 19e eeuw van de heer H.G. Wells, oftewel Herbert George Wells. En eh, mede-inspiratiebron was natuurlijk die legendarische radio-uitzending van 30 oktober 1938. Ehm, onder auspiciën van Orson Welles. Ehm, en het effect daarvan was dat eh, half New Jersey daar op een gegeven moment in paniek was. Want die mensen die de vooraankondiging gemist hebben dat het om een hoorspel ging... die dachten dat het allemaal echt was. En eh, u heeft aan het begin van de uitzending daar iets van gehoord. Ehm, misschien is het wel leuk, uh, Maurice, als we straks nog een, een, een beetje tegen het eind van die... Ja, dat we zo tegen het eind nog een stukje hiervan eh, van laten horen, die originele uitzending. Ehm, het is een prachtig verhaal dat War of the Worlds, het heeft ook geïnspireerd tot het maken van twee eh, speelfilms. De eerste werd in de 50 jaren gemaakt en de tweede is een remake uit 2005 van, onder regie van Steven Spielberg. Spielberg, moet natuurlijk zeggen. Spielberg. Spielberg. Spielberg. Spielberg. <laughs> je moet, dan... een beetje denken aan de Muppets meteen. moet je een beetje op zijn keur zeggen. Steven Spielberg. <laughs> ik ga toevallig morgen naar de Muppets, dus... Eh, <laughs> Oh, Ja, ik, ja eh, ik, ik, moet hem ook zien. Ik vind het wel leuk. Ik ben een Muppet-fan. Maar goed, buiten dat... Um, jij bent eh, Waldorf? Eh, ja, jij Stedtler. um, <laughs> we gaan door met een stukje oefenen weer. Want dat is ik heb zo'n cd'tje uh, ooit eens van een kennis via internet gekregen. Uh, eh, was dus uren downloaden of downloaden, verzenden, weet ik nog. Want alles ging via de, via de mail, kreeg ik alles binnen. En ik heb het zelf allemaal op cd gezet. Dus ontzettend leuk. En die man die is net zo gek van War of the Worlds als ik. Die heeft echt, die had echt alle... Alles had hij en alles wat u dus nu hoort, dat heb ik dus via Jochem. Die heeft mij dat allemaal prachtig, gele prachtig geleverd. Hier, Via de oude ISDN of... Eh, Inbelverbinding? belverbinding? Nee, nee, dat was nog gewoon... <laughs> nee, dat is een jaar of... Eh, ik heb in, in 2008, eh, dat kan ik wel vertellen... 2008 heb ik bij mijn toenmalige radiostation waar ik werkte, Radio Beverwijk... heb ik toen ook zo'n uitzending gemaakt. Maar toen was het echt precies 30 jaar geleden. Dat was op dezelfde datum ongeveer. 2008 hebben we daar toen zo'n soort uitzending gemaakt. Omdat er toen... Eh, ja, 30 jaar geleden was dat Jeff Wayne ermee begon. En 60 jaar geleden, dat, of 70 eh, jaar zelfs, dat die uitzending van Orson van uh, plaatsgevonden heeft. Goed, nou, we gaan even door. Ehm, ik zei het al, er wordt natuurlijk geoefend bij zo'n productie. En hier hoort u een iets wat vertwijfelde Richard Burton. Next morning, a crowd gathered... Next morning a crowd gathered on the common, hypnotized by the unscrewing of the cylinder... two feet of shining screw projected when suddenly the lid fell off. Do you want that more dramatic or sort of understated or what? Two luminous, disc-like eyes appeared above the rim. A huge, rounded bulk, larger than the... Do that again. Two luminous, disc-like eyes appeared above the rim. A huge, rounded bulk, larger than a bear, rose up slowly, glistening like wet leather. Its lipless mouth quivered and slavered, and snake-like tentacles writhed as the clumsy body heaved and pulsated. Oh, let me do that again. It's lovely stuff. Please, thank you. Go right ahead. Two luminous, disc-like eyes appeared above the rim. A huge, rounded bulk, larger than a bear, rose up slowly, glistening like wet leather. Its lipless mouth quivered and slavered, and snake-like tentacles writhed as the clumsy body heaved and pulsated. Uh, could you say slavered? You prefer slavered? You did in the first take, yes, thank you. Two luminous, disc-like eyes appeared above the rim. A huge, rounded bulk, larger than a bear, rose up slowly, glistening like wet leather. Its lipless mouth quivered and slavered, and snake-like tentacles writhed as the clumsy body heaved and pulsated. Absolutely perfect. Thank you, Richard. Ja, oké. Ehm, zo hoor je dus dat eh, Richard Burton zich ook wel eens verspreekt. Ja, en dat is leuk. Dat is ook dan mooi natuurlijk. Hoe iemand aan deze opnames komt, ik weet het niet. Maar het is wel leuk om te horen natuurlijk hoe eh, het allemaal een beetje tot stand is gekomen. We gaan weer verder met de LP. Ja, ja. toch? Ja, zeker. Oké, dan is het goed. <laughs> Ga je niet vertellen wat? Eh, hoe heet het ook weer? <laughs> Oh, zijn we goed voorbereid, hè? <clears throat> goed. De Artilleryman. Die Artilleryman, ja, dat gaan we doen. De opening van kant 3 eh, van de langspeelplaat. Kant 2. Waar je toch? Maar ik vind het goed. Ja, dan gaan we weer terug. Ja. Maar we kunnen ook naar kant 3, de Red Weed. Ja, dat, ook... was de bedoeling. Oh, ja, dat was de bedoeling. De Red Weed. Dat was, sorry dames en heren, even klein, eh, ja, dat gebeurt in een live programma. Maar we gaan nu dus draaien, de Red Weed. van War of the Worlds. Next day, the dawn was a brilliant fiery red, and I wandered through the weird and lurid landscape of another planet, For the vegetation which gives Mars its red appearance had taken root on Earth. As man had succumbed to the Martians, so our land now succumbed to the red weed. suddenly noticed the body of a parson lying on the ground in a ruined churchyard. I felt unable to leave him to the mercy of the red weed and decided to bury him decently. The parson's eyes flickered open. He was alive. touch me. But it's me, Beth. Your wife. No, you're one of them. A devil. He's delirious. Lies. I saw the devil's sign. What are you saying? The green flash in the sky. His demons were here all along. In our hearts and souls. Just waiting for a sign from him. And now they're destroying our world. But they're not devils. They're Martians. We must leave here. Look, the house just standing. Come, Nathaniel, quickly. We took shelter in a cottage, and black smoke spread, hemming us in. Then a fighting machine came across the field, spraying jets of steam that turned the smoke into thick black dust. Dear God, help us! The voice of the devil is heard in our land!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 achter elkaar door. is wel leuk. Maar eh, we, gaan nu proberen op eh, ditzelfde punt. Waar we dus nu op de LP geëindigd zijn. Eh, of zijn. kijken of we dat op kunnen pakken. Ongeveer, het zal niet helemaal precies zijn, maar dat maakt niet uit. Ehm, met de Nederlandse versie. Dus u weet het, die Nederlandse versie die werd dus uitgezonden op in 1978, ehm, december, als ik het goed heb. Ik weet niet precies de datum, maar het was in december 78. Dat weet ik wel. Ehm, en eh, Veronica had toen de tijd als eh, toen de tijd legale omroep op Hilversum 3. Zonder ze dat het verhaal dus uit tussen, vijf, tussen eh, volgens mij tussen 5 en 7. een integrale versie van The War of the Worlds. Maar dan met alle teksten van de LP dus weg. Dus wel de originele muziek. Maar de teksten uitgesproken door Nederlandse artiesten. En dat waren ik zal het nog een keer vertellen. Dat waren dus Jan van Veen als de verteller. Eh, Peter Koelewijn als Nathaniel, de dominee. Dan hadden we Willem Duin als die artilleryman. En eh, Patricia Pai als Beth. Maar de naam Beth, eh, het vriendinnetje van, of de vriendin van die dominee dus. Die hadden ze in het Nederlands vertaald naar Jane. Goed, dat kan. Oké. We gaan dus ongeveer verder nu waar we gebleven waren op de LP met de Nederlandse versie. There must be something worth living for. No, there is nothing. There must be something worth trying for. I don't believe it's so. Even something's worth dying for. If just one man could stand tall, there would be some hope for us all. Somewhere, somewhere in the spirit kindness and mercy, they're gone. Marsbewoners besteden de hele nacht aan het bouwen van een nieuwe machine.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 Um, het is wel mooi om die Nederlandse versie. Natuurlijk is die stem van Richard Burton en zo. Die Engelse stemmen zijn prachtig. Maar ik vond het toch wel apart om eh, een behoorlijk stuk even van die Nederlandse versie te draaien. Ehm, the War of the Worlds dus. Nogmaals gebaseerd op dat boek van uh, Herbert George Wells. En ik vind het toch wel leuk om u nog even, voor de mensen die dat misschien gemist hebben aan het begin, toch nog een klein stukje te laten horen van dat verhaal uit 1938. Dus 30 oktober 1938 zond de CBS in Amerika, Columbia Broadcasting Systems, die zonden een hoorspel uit onder leiding en regie van Orson Welles. En dat heette het Mercury Theater on the Air of zo, iets dergelijks. nee, precies zo. Ja, oh, precies zo. Dus dat was een, een hoorspel. Alleen mensen die het begin gemist hebben, toen de tijd, die dachten dat het echt was. Want het was opgezet in de vorm van nieuwsuitzendingen. Eh, er was een, muziekprogramma aan de gang en dat werd steeds onderbroken door nieuwsflitsen. Ehm, door die, door die, door die... Ehm, ja, die invasie van Mars. En er waren zelfs mensen zo gek die, die beweerden hoog en belaag dat ze die groene flitsen gezien hadden vanaf Mars. En dat ze dus die, die, die Marsmannetjes hadden zien komen. Dat ze die cilinders, waar het dus in het verhaal van Javeen ook steeds om gaat, dat, het, eh, dat ze die gezien hadden. Dat is natuurlijk niet waar, want het was gewoon een hoorspel. Maar het, merkwaardige effect was wel dat heel veel mensen dus dachten dat het echt was. En dus gewoon <laughs> massaal op de vlucht sloegen. En <laughs> dat heeft aardig wat paniek veroorzaakt, met name in New Jersey. U hoort dus nu nog een fragment uit die originele originele uitzending van eh, Orson Welles uit 1938. We zitten helemaal op het einde al ja. van dat verhaal. Heel goed. Came out of the tunnel and made my way up Canal Street. Reached 14th Street and there again were black powder and several bodies and an evil, ominous smell from the gratings of the cellars of some of the houses. I wandered up through the 30s and 40s, stood alone on Times Square. Caught sight of a lean dog running down 7th Avenue with a piece of dark brown meat in his jaws and a pack of starving mongrels at his heels. Made a wide circle around me as though he feared I might prove a fresh competitor. Walked up Broadway in the direction of that... that strange powder, past silent shop windows, displaying their mute wares to empty sidewalks. Past the Capitol Theater, silent, dark. Past a shooting gallery where a row of empty guns faced an arrested line of wooden ducks. Near Columbus Circle, I noticed models of 1939 motor cars in the showrooms facing empty streets. Over the top of the General Motors building, I watched a flock of black birds circling in the sky. Hurried on. Suddenly, I caught sight of the hood of a Martian machine, standing somewhere in Central Park, gleaming in the late afternoon sun. An insane idea. I I rushed recklessly across Columbus Circle and into the park. I, I climbed a small hill above the pond at 60th Street, and from there I could see standing in a silent row along the mall 19 of those great metal titans, their cowls empty, their steel arms hanging listlessly by their sides. I looked in vain for the monsters that inhabit those machines. Suddenly, my eyes were attracted to the immense flock of black birds that hovered directly below me. They circled to the ground, and there before my eyes, stark and silent, were the Martians with the hungry birds pecking and tearing brown shreds of flesh from their dead bodies. Later, when their bodies were examined in laboratories, it was found that they were killed by the putrefactive and disease bacteria against which their systems were unprepared. Slain, after all, man's defenses had failed by the humblest thing that God as wisdom is put upon this earth. Before the cylinder fell, there was a general persuasion that through all the deep of space, no life existed beyond the petty surface of our minute sphere. Now we see further. Dim and wonderful is the vision I've conjured up in my mind of life spreading slowly from this little seedbed of the solar system throughout the inanimate vastnesses of sidereal space, but a remote dream. Maybe. Maybe that the destruction of the Martians is only a reprieve. To them and not to us. Is the future ordained, perhaps? How ah, strange it now seems to sit in my peaceful study Princeton, writing down this last chapter of the record, begun at a deserted farm in Grover's Mill. Strange to watch children playing in the streets strange to see young people strolling on the green where the new spring grass heals the last black scars of a bruised earth. Strange to watch the sightseers enter the museum where the dissembled parts of a Martian machine are kept on public view. Strange when I recall the time when I first saw it. Bright and clean-cut, hard and silent under the dawn of that last great day. This is Orson Welles, ladies and gentlemen, out of character to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. The Mercury Theater's own radio version of dressing up in a sheet and jumping out of a bush and saying boo. Starting now, we couldn't soap all your windows and steal all your garden gates by tomorrow night, so we did the best next thing. We annihilated the world before your very ears and utterly destroyed the CBS. You will be relieved, I hope, to learn that we didn't mean it and that both institutions are still open for business. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. That grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch, and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian. It's Halloween. Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you The War of the Worlds by H.G. Wells, the 17th in its weekly series of dramatic broadcasts featuring Orson Welles and the Mercury Theater on the air. Next week, we present a dramatization of three famous short stories. This is the Columbia Broadcasting System. <laughs> That's an Je er wel achteraan zeggen, want dat was ook de verklaring dat, eh, dat het maar een hoorspel was. Maar toch waren er heel veel mensen in paniek. Dat was het, dus het belachelijke. Nou ja, je kunt het je natuurlijk wel een beetje voorstellen, want televisie was er niet. En eh, dit was allemaal op de radio, live op de radio. En het was natuurlijk net die periode dat de Tweede Wereldoorlog eigenlijk een beetje op het punt van beginnen stond of al begonnen was. Eh, 1938. Eh, dat was toch wel een gevaarlijk jaar. En ehm, nou ja, ik kan me wel voorstellen natuurlijk. Als je dat zo op de radio hoort en je hebt de vooraankondiging gemist. Want daar ging het natuurlijk op. Dan heb je een probleem. Dan heb je een probleem. Dan raak je in paniek. Dan raak je in paniek. <laughs> en het was, echt, het was echt paniek hoor. Geloof me, er waren echt duizenden mensen die op de vlucht waren. Dat is een, eh, kunt dat allemaal nog wel eh, nazoeken. vooral op, op internet wat het voor effect gehad heeft. Dat is een, toch wel gigantisch geweest. The War of the Worlds. De voorstelling, de theater eh, de live versie komt eh, eind van dit jaar weer naar Nederland dan in uh, Ahoy. Kaarten zijn behoorlijk aan de prijzige kant. Maar het is denk ik toch wel de moeite waard om dat eens te zien als het allemaal live gebracht wordt. Het is, een, het, is een, het is een behoorlijk spektakel. Het is al een keer, twee keer eerder geweest in Nederland in de Heineken Musical. En nogmaals aan het eind van het jaar denk ik, ongeveer aan het eind van het jaar, doet men het nog een keer dunnetjes over in Ahoy. het lijkt me mooi om het eh, een beetje af te sluiten nog, nog verder met die Nederlandse versie. Want het is toch wel apart. Dus, eh, en nogmaals, de muziek is origineel. Uh, alleen de verbindende teksten, de gesproken teksten, die zijn dus vervangen door Nederlandse stemmen. In dit geval dus Jan van Veen, Willem Duin, Peter Koelewijn, Patricia Pai. We gaan nog even een stuk verder met de Nederlandse versie van War of the Worlds. waar ze ons nooit kunnen vinden. En weet je waar? Onder de grond. Je moet het daar eens zien, beneden. Honderden kilometers riool. Donker, rustig en veilig.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 It's going good. We're getting great pictures here at NASA controlled Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape. It's littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda? Fantastic. Look at that Hey, wait, I, am getting a no-go signal. Now I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it? I'm off contact. A lot of dust blown up there. Now I lost the second craft. We got problems. All contact lost, Pasadena. Maybe the antenna... What's that flare? You see it? A green flare coming from Mars. Kind of a green mist behind it. It's getting closer. You see it, Bermuda? Come in, Bermuda. Houston, come in.